En vindt dat het volk zijn eigen toekomst moet kunnen bepalen. Gisteravond laat hield Obama zijn eerste toespraak over de crisis in Libië. Hij riep de wereld op een eensgezind standpunt in te nemen. Obama stuurt minister Burns naar Europa om te proberen de Europese landen op één lijn te krijgen. Nederlanders in Tripoli worden vanmorgen opgehaald door een transportvliegtuig van de luchtmacht. Het toestel in Hercules landde gisteren op Sicilië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wilde uit veiligheidsoverwegingen niet meteen doorvliegen naar Libië. De evacuees zouden dan in het donker naar het vliegveld moeten komen en dat vond het ministerie te gevaarlijk. 77 Nederlanders willen weg uit Libië. Verzekeraar Egon gaat de staatssteun nog voor eind juni volledig terugbetalen. Het gaat om een bedrag van 2,25 miljard euro. Het eerste deel van de staatssteun, 1,5 miljard euro, had Egon al terugbetaald. De verzekeraar wil de lening afbetalen met eigen geld en met het uitgeven van nieuwe aandelen. In Christchurch in Nieuw-Zeeland is de afgelopen 24 uur niemand meer levend onder het puin vandaan gehaald. Na de aardbeving van dinsdag staat het dodental nu op 98. Er worden nog ruim 200 mensen vermist. Buitenlandse reddingswerkers hielpen mee met zoeken. Er zijn teams uit onder meer de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Japan. Het is gevaarlijk werk. Veel gebouwen in Christchurch zijn door de schok instabiel. Veel leden van provinciale staten vinden hun vergoeding te laag. Driekwart is ontevreden, blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Daadkracht Advies. Gemiddeld krijgen statenleden 13.000 euro voor 23 uur werk per week. Veel staatsleden vinden dat ze te veel tijd kwijt zijn met vergaderen en papierwerk. Ze willen meer contact met de burgers. Het weer eerst nog.